uur. Door Almegens met het NOS-journaal. In Nederland zijn duizenden jongeren tussen de 18 en 27 jaar onvindbaar voor de overheid. Ze staan in geen enkele gemeente meer ingeschreven, soms omdat ze studeren in het buitenland... maar vaak ook doordat ze schulden hebben of ruzie met hun ouders. Maar doordat ze niet bekend zijn bij een gemeente... kunnen ze bijvoorbeeld ook niet stemmen of schuldhulp krijgen. Vorig jaar waren er ruim 50.000 jongeren onbekend bij de instanties... Zeker 10.000 van hen zijn gewoon in Nederland... maar slapen op verschillende adressen of zijn dakloos. Er is sinds vannacht officieel sprake van een landelijke hittegolf. Om iets voor drie uur was het in de beeld 29,7 graden. Daarmee is het nu vijf dagen zomers warm in de Utrechtse plaats. Er is sprake van een hittegolf als het vijf dagen achter elkaar minstens 25 graden is... maar van drie dagen 30 graden of hoger. Sinds 1901 zijn er in Nederland 27 hittegolven gemeten, blijkt uit cijfers van het KNMI. De Nederlandse overheid moet meer doen voor de gedupeerden van de gaswinning. Dat schrijft het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties in een nieuw rapport. Het comité vindt dat er een passende schadevergoeding betaald moet worden... en dat Groningers meer betrokken moeten worden bij het afbouwplan. Het is de tweede keer dat de VN Nederland hiervoor op de vinger stikt. Voor het eerst in vier jaar is het aantal kindontvoeringen in Nederland afgenomen. Vorig jaar waren er 221 gevallen bekend. In 2017 ging het om 288 ontvoeringen. Volgens het Centrum Internationale Kinderontvoering... komt dat doordat hulporganisaties eerder ingrijpen bij families waar het dreigt mis te gaan. Bij een woningbrand in Zwaag in Noord-Holland is gisteravond laat iemand om het leven gekomen. De brand woedde in het dak van het rijtjeshuis. Toen brandweerlieden het huis binnengingen, vonden ze het lichaam. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, vandaag opnieuw tropisch warm. Temperatuur 32 tot 39 graden. Wel wat meer bewolking.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 Good morning, my darling, to you. Een heel goedemorgen, welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. En u bent, was ook een goedemorgen gewenst door Judy Garland en Mickey Rooney. Zij traden op in de film um, Babes in de Arm. En eh, ja, het nummer is natuurlijk Good Morning. Het is een eh, film uit 1939, eh, gemaakt, gebaseerd op een Broadway musical uit 1937. Ik ga verder. Ik heb heel veel korte nummers vandaag. We gaan eerst wat oudere muziek draaien en in tweede uur veel aandacht voor twee artiesten die onlangs overleden zijn. In de eerste plaats Ruud Jacobs van het trio van Pim Jacobs. En in de tweede plaats Jao Gilberto. Dus veel bossa nova muziek voor de liefhebbers in het tweede uur. Nu Howard McGee, een Amerikaanse trompetist. Hij is een beetje in de vergetelheid geraakt. Had zijn hoogtepunt tussen 1945 en 1949. En eh, was eigenlijk een beetje de link tussen de andere spelers... zoals Roy Eldridge, Fats Navarro en Howard McGee trad eh, ja, in die periode tussen 45 en 49 veel op. Nam ook veel platen op. Waaronder in, eh, in Parijs. Ehm, daar nam hij een, eh, een aantal nummers op met een band. Met onder andere Jimmy Heat, Jesse Powell, Fernand Biddle, Percy Heat en Specs Wright. Gaat u luisteren naar het nummer Etoile. die een beetje in de vergetelheid is eh, geraakt. We gaan verder met Coleman Hawkins en Benny Carter... uit de periode 1935-1946. Heb ik een LP gevonden ehm, met een eh, aantal sessies erop... waaronder een, eh, een sessie in, wederom in Europa... waarin Coleman Hawkins optreedt met Michel Warlops Orchestra... en onder andere samen met Benny Carter en Django Reinhardt op het album ga twee nummers draaien. Avalon en What a Difference a Day Makes. Hawkins en Benny Carter. Ik ga verder met Anita O'Day van een verzamel-LP-album uit 1997. Eh, Dat heet Jazz Around Midnight, I'm Not Supposed To Be, Blue Blues. Anita O'Day. The sky is blue, as blue as I have seen. The sea, if not the blue, least a bluish green. Though blue the sky and the sea, they're supposed to be, but I've got the I'm not supposed to be blue blues. My baby's eyes are blue, the bluest yet. And smoke is blue when swirling from a cigarette. Through smoky blue I see eyes bewitching me. I'm not supposed to be blue, blues. I was a good time, Charlie. Always happy go lucky. Mm, that's me and regarded as somebody nothing could face. Mm. Blue was just the color of the grass in Kentucky. And then a came that day of all days. now. I'm blue like any Jones or Smith, like ink is blue, the kind to write a letter with. No letter and no word, nothing have I heard? So I've got that. I'm inevitably blue. Ooh, babaloo, ah, ah, look at me blue. I'm not supposed to be blue, blue. Dat was een mooie stem van Anita O'Day. ga verder met Ella Fitzgerald. We kennen natuurlijk allemaal Ella Fitzgerald... en alle mooie nummers die ze gemaakt heeft. Alleen haar, de nummers uit, haar, ehm, uit het begin van haar carrière... zijn niet zo heel bekend. Ik heb een album dat heet The Warriors. Het is opgenomen in, eh, met nummers uit de periode 1941 tot 1947... En daar ga ik een eh, onbekend nummer van draaien. Dat heet And Her Tears Float Like Wine. Ella Fitzgerald. he tossed the old magoo. He told her that he loved her and a thousand others too. And then he bought a diamond and some expensive furs. But alas and alack, like a stab in the back, she found they wasn't hers. And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sad tomato. She's a busted valentine. evening through till he said, Girlfriend, get your money back. Gravel Gertie is the name for you. And her tears flow like wine. Yes, her tears flow like wine. She's a real tomato. She's a busted Valentine. No, said mama done told her that a man dinner? Don't you want some beans again? That ain't clicking with the Navy. The sailor said, said he. So then she laid her pistol down, had to let the guy go free. And her tears flowed like wine. Yes, her tears flowed like wine. She's a real sailor. Ella Fitzgerald met And Her Tears Float Like Wine. Ik ga verder met Count Basie. Ik heb een eh, album gevonden dat heet The Fives. En daarop eh, treedt Count Basie natuurlijk op piano op. Op trompet Buck Clayton, op tenorsax Don Bias. Op gitaar Freddie Green, drums Joe Jones en op bas Walter Page. Ik ga twee nummers van dit album draaien. Het eerste nummer heet The Buckle Blues... En het tweede nummer is St. Louis Blues. Count Basie van het album The Fives. Ik ga verder met Clark Terry, ook een ehm, relatief onbekende trompetist. Hij ehm, is voor het eerst bekend geworden eigenlijk in de, ehm, in de late 40 jaar... met een aantal opnames op eh, de zogenaamde V-discs... Zeg maar de, de platen die in de Tweede Wereldoorlog eh, gepubliceerd werden. En hij heeft onder andere gespeeld bij Charlie Barnett en Count Basie en Duke Ellington. En is toen zijn eigen bands gaan vormen. Hij heeft een eh, band samengesteld met op trombone Jimmy Cleveland, op bariton sax Cecil Payne, op piano Horace Silver, de cellist, bassist Oscar Pettiford, Wendell Marshall en op drums Art Blakey. Het album is geproduceerd door Quincy Jones. Het openingsnummer Swahili eh, wordt eh, toegeschreven aan Quincy Jones, maar in de, in de, ja, de, de, de, de notes moet ik zeggen op zijn Engels de notities bij de plaat staat een opmerking van ehm, Clark Terry dat hij het zelf heeft geschreven. Dus het is discutabel. Ik ga twee nummers draaien van dit ehm, album. De eerste nummer heet Swahili en het tweede nummer heet Slowboat. Clark Terry van het gelijknamige album Clark Terry. De twee nummers Swahili en Slowboat. Ik ga verder met Frank Foster. Frank Foster is een eh, Amerikaanse saxofonist. En daar zijn eh, twee albums opnieuw van uitgebracht. Onder uh, één cd. En het eerste album dat heet Here Comes Frank Foster. En het tweede is de George Wellington Showcase. Ik ga een nummer draaien van de eerste sessie op dit album. Het is een sessie samen met... Benny Powell op trombone en de ritmesectie van Gildy Mahones... maar ook Percy Heat en Kenny Clark. Het nummer heet The Heat's On, Frank Foster. Frank Foster met The Heats On. Ik ga verder met Tubby Hayes. Tubby Hayes is een eh, Engelse tenorsaxofonist. Maar hij speelt ook op fluit en op vibrafoon en op een instrument dat heet timbani. Hij heeft een, ehm, een album opgenomen met een big band. Dat heet Taps Tours. En het idee voor dit album van Tubby Hayes was eigenlijk om een soort van muzikale rondreis over de wereld te maken. En ik ga daar een nummer van draaien, dat heet Russian Roulette. En dat nummer is eh, gecomponeerd door Jimmy du Duchar. Tubby Hayes. Russian Roulette van Tubby Hayes van het album Tub Tours. Een heerlijk eh, album eh, met volle uh, big band muziek. Ik ga verder met een heel ander album, een heel andere stijl. Het is van Bobby Gordon en Dave McKenna. Het is een album uit 1999 en het heette Clarinet Blue. En het is ja, natuurlijk gebaseerd op klarinet. Ehm, Bobby Gordon op klarinet, op piano Dave McKenna... Op bas Frank Tate en op eh, drums Joe Eschione. Het zijn uh, eh, deels standaards uit de jaren 30 en 40... met een eh, aantal nummers die nog eerder zijn. Het nummer wat ik ga draaien heet You're Driving Me Crazy... van Bobby Gordon en Dave McKenna. Bobby Gordon en Dave McKenna met eh, heerlijke klarinet-uitvoeringen. Eh, ik ga verder met, ehm, met eh, Ruud Jacobs, maar ik heb heel weinig tijd voor het nieuws van 11 uur. We zijn er alweer bijna, dus ik ga maar een heel klein stukje draaien. Maar natuurlijk ga ik na het nieuws van 11 uur alweer verder. Ik heb een, het eerste nummer wat ik klaar heb liggen komt van de Jazz Jamboree uit 1963. Opgenomen voor de Poolse radio, waarin Rita Reis optreedt met het Pim Jacobs trio.